Michel Koenen met het NOS-journaal. In het westen van Rotterdam is vanmiddag iemand doodgeschoten in zijn woning. De man van 47 werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. de schutter is gevlucht en wordt nog altijd gezocht door de politie. Een jongen van 14 die in de woning was, is gebeten door de hond die daar woonde. Hij is met bijtwonden naar het ziekenhuis gebracht... en hij wordt later nog verhoord door de politie... over wat er in het huis in de wijk Delshaven is gebeurd. Een derde persoon die erbij was, wordt ook nog gehoord. In meerdere loodsen in Blerik bij Venlo woedt een grote brand. In een van de hallen zit ook asbest in het dak. De brandweer voert metingen uit om te kijken of er ook asbest is vrijgekomen. Vier woningen in de omgeving zijn ontruimd en het treinverkeer in de buurt is stilgelegd. Volgens de veiligheidsregio is blussen moeilijk omdat er zonnepanelen op het dak liggen. In Groot-Brittannië is massaal gekeken naar de kroning van Charles tot koning. Hij werd dat ook gelijk van 14 andere landen. Maar bijvoorbeeld in Australië en Nieuw-Zeeland was er relatief weinig aandacht voor. In de Australische hoofdstad Canberra werden wel saluutschoten afgevuurd... maar was er geen groot feest. Australiërs zijn ook boos dat de 14 andere landen tijdens de kroning niet bij naam werden genoemd. In veel van de landen staat de monarchie ook ter discussie. Jamaica heeft al gezegd een republiek te willen worden. En in de eredivisie heeft PSV met 1-0 de uitwedstrijd bij Sparta gewonnen. Op het kasteel in Rotterdam werd het 0-1 door een doelpunt van El Ghazi. Door de overwinning van PSV kan Feyenoord morgen nog geen kampioen worden. En vanavond zijn er nog drie wedstrijden in de eredivisie. NEC, Heerenveen, Cambuur, FC Utrecht en Ajax tegen AZ. Het weer nog, vanavond nog enkele buien. Vannacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 11. Morgen begint grijs en regenachtig. In de loop van de middag is het vaker droog en schijnt de zon af en toe. Later staan opnieuw enkele regen- en onweersbuien. Het wordt morgen een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Muiden en Knaalpunt Watergraafsmeer 3 kilometer met 10 minuten vertraging. De A10 Noord richting de Koentunnel tussen Landsmeer en de Koentunnel 4 kilometer met 10 minuten oponthoud.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 While the DJ's spinning the tune as the old folks dance at your family reunion rolls You just finished wiping your car down. It's time to cruise, so you go the summertime hangout. It looks like a car show. Everybody come looking real fine, fresh from the barbershop, the beauty salon.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 En als opening trouwens door Block and Crown met Summertime. Dat was de 2020 klapmix. Ik denk, ja, ik wil toch een beetje een zomerse openingsplaat hebben, alhoewel. Hè? Donderdag fantastisch weer. Gisteren, ja, het was in de ochtend mooi weer. En uiteindelijk, nou ja, we mogen niet klagen. Want eh, hè, in het eh, oosten van het land en in het noorden van het land... Eh, werden de bevrijdingsfestivals afgelast in verband met... hè, de regen en de storm en de hagel. Nou, gelukkig in uh, Haarlem is het redelijk goed gegaan allemaal. We hebben het lang volgehouden. CFM Zandvoort, de Nightwalk. Onderweg zometeen... Uh, eh, Tibi's Kartel met Summertime. we we gaan klassieker in een, eh, ja, in een iets ander jasje gestoken. Maar eerst horen we hier Todd Terry en Moving to the Tease. Je hoort alleen hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Een hele goede avond. me and Nicole are gonna love this, you know pool party If I even the beach, me have to reach A summertime ah, ah. Hey. Every man say if come along Go for your suntan in the summer sun If you want beach, go back home Go for your umbrella, cause the sun a burn The young girl, them a bring it on In a bikini, them in a pretty tongue You know for shy girl, bring it come If you have a fool, fool man, give it on Boat more may come from me now. Pretty girl does a pose like Domino, And the tongues them a rub them down you know. Inna the shade with straight vibes from me now. Uptown full of fun you know. Nah do. ATI we are going now. Cherry Garden. Dream weekend coming now. Miss Jackson. Smush I got done you know. lazy in the shade, temperature turn up. Whitey a tan till skin burn up. Black gal a rub till vein come up. Tattoo time coloring book turn up. Man a roll out bicycle bike you no see. Man a roll out car and the truck and the jeep. We walk foot dogs them strolling. Grab a gal body and start rolling. The party them going all night long, right through the day. Me just see a pretty twin gone with the Nero and TJ. Oh. right now on your favorite radio show, The Nightwalk Main Stage. Jason maar nu maken we samen buiten zijn we samen binnen Ben geboren als verliezer, maar gemaakt om te winnen Dankzij jou is het een zomerse winter Dus ik ben altijd ergens onder de zon te vinden En het leven dat we leven is een bijzondere film Dus... wakker werden met fucking donkere kringen Toen we cruisten door de stad tot in het diepste van de nacht het werkten en na het werk samen het chillden Of toen we skaten van IJsselmonden naar Slingen En ik eindstand helemaal schaffen op de bank zat bij jouw vriendinnen Het is niet gek dat ik het alles nog herinner Ben mij alles geminderd, maar dankzij alles een winnaar Ik houdt onze liefde tegen nee van uh, Gers samen met Jay. Ja, hoe je hem ook wil noemen, met de eh, Zomer. Die had die toen, eh, hebben ze toen live gezongen bij, bij Q. En daarvoor horen we muziek van Vibes, Cartel en Summertime. En zo werd even tijd voor een beetje shownieuws. De zangeres Rihanna, ja, ken je er nog? Ja, zoveel hits maakt ze de laatste tijd niet meer. Voorheen maakte ze volgens mij elke maand kwam er wel een nieuwe hit uit. Bijna elke twee weken. Maar de zangeres Rihanna is nu de meest gevolgde vrouw op Twitter. Met 108,3 miljoen volgers heeft ze haar collega Katy Perry in dus is die dame met dat uh, beetje paarse haren. Waar Rihanna er de afgelopen tijd Twitter volgens bij heeft gekregen... moest jaar juist een aantal inleveren. Haar teller staat nu op 108,1 miljoen. Nou, op zich valt het ook allemaal wel mee, hè? Dus ja, eh, hè? als je daar voor elke volger een, eh, een eurotje voor krijgt... Dan, eh, hè? dan kunnen we stoppen met werken. Wat dacht je daarvan? En nooit eerder heeft een lied op Spotify zo snel de miljard streams aangeklikt. En dan denk je van, oh, wat is dat dan? Nou, het nummer Flowers van Miley Cyrus. De Amerikaanse zangeres had daar slechts 112 12 dagen voor nodig om eh, een miljard streams eh, te krijgen. Lauwers kwam op 12 eh, januari uit en heeft op 4 mei de grens van een miljard streams bereikt. Cyrus neemt hem met het record over van Harry Styles. Zijn wereldhit As It Was bereikte vorig jaar in 118 dagen 1 miljard luisterbeurten. En ook dat, als je daar een euro voor per luisterbeurt krijgt, dan is het ook klaar. Maar ja, deze mensen die zijn eigenlijk al gewoon binnen. Ze zijn loaded. Ze hebben gewoon genoeg geld dan moeten wij, eh, eh, nou ja, wat wij per jaar eh, verdienen, gemiddeld, de gemiddelde Nederlander dan, hè. Er zijn altijd uitspattingen, maar de gemiddelde Nederlander, wat jij verdient, dat verdienen hun misschien met een dag of twee. En hè, misschien met een maand als ze het een beetje slecht doen, maar hè. En de zanger Ed Sheeran heeft zich niet schuldig gemaakt aan plagiaat met zijn nummer Thinking Out Loud. Het liedje lijkt volgens, aanklaag, de aanklaagster veel op Let's Get It On van Marvin Gaye uit 1973. Maar daar gaat de rechtbank niet mee eh, in eh, mee. De nabestaanden van Ed uh, Townsend, die Let's Get It On samen met Gay heeft geschreven, waren naar de rechter gestapt. Het nummer van Sharon zou elementen van Let's Get It On bevatten. Ze eiste daarom een, schadevergoeding. ja, volgens de jury van de rechtbank in New York hebben de nabestaanden niet aangetoond dat Sharon het liedje inderdaad geplagieerd heeft, zoals het zo mooi heet. De artiest heeft dat zelf ook ontkend in alle tijden. Sharon zei tegen de verslaggevers bij de rechtbank uiteraard heel blij te zijn met de uitspraak. De singer Benadrukt te dat de zaak draaide om het eh, vergelijken van twee liedjes met zeer verschillende teksten en melodieën. Dus nou ja, gelukkig voor hem hè? anders kon hij eh, al zijn winst weer eh, inleveren. En er waren vier akkoorden die volgens de aanklagers zoveel op elkaar leken, noemt de Brit. Gemeenschappelijke bouwstenen die al voor muziek worden gebruikt voordat Let's Carry It On was geschreven. De zanger zegt dat de akkoorden in het alfabet en de gereedschap is van een songwriter zitten. Iedereen zou die moeten kunnen gebruiken, want ja, dan scoor je een hit, hè. Daar hebben ze in Amerika hebben ze hele mooie technieken voor. Uh, algoritmisch, eh, eh, weet ik veel. Maar in ieder geval software die ervoor kan zorgen, zo schijnt... dat je bepaalde melodieën en akkoorden kan gebruiken... dat het in je hoofd blijft zitten en daar scoor je hits mee. En dat schijnt op een of andere manier toch te werken. Zie je van Wat ik lul weer veel te veel. Het is tijd voor muziek, daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Zaterdagavond, begin van je stapavond. Muziek nu, Soul Search met Feeling Love. Je hoort de DJ Fudge Extended Remix. house music, world renowned DJs in the mix, and a 411 on where the party's at. Only on ZFM. around, people, gather around. School's in session. Yeah, I said it. School's in session. What do I mean by that? Well, there are too many people out here claiming that they're house. But pretty much you're not house, you are something that's been created to impersonate the vibe of house. But you're not house. like hip hop. We live it, we breathe it, we love it. Something about it that makes us get up every day, that puts us to bed. It's in our earbuds every single day. We live, we breathe this thing. and you can do what you wanna do with it. With it, with it, with it, with it, with it. But I'm letting you know that there are people out here who live and breathe this living specimen called house. It's something about the groove that gets in our hearts and in our souls. It takes over. It takes us to a new dimension. It raises us above all the problems and all the mysteries that we go through each and every day. This thing is serious to us. Nightwalk. of House. Maar eh, ze hebben ook meerdere stijlen. En eh, ja, op een of andere manier, eh, als ik los naar nummers luister... dan heb ik iets van, nou ja, het zal allemaal wel. De dame komt uit Zwitserland, daar woont ze. En ze is half Afrikaans. En vorige week draaide ook een plaat van haar. En dit vind ik een van haar mooiste platen. Hij is al een paar jaar oud. Het waren Nora en Pure. Nou, het, waren, het is één dame. Ze heet Nora and Pure. Zo noemt ze zichzelf met uh, Enchantment. En dat was Conquest of Paradise. En dus ze maakt heel veel eh, klassieke nummers. Daar eh, maakt ze dan een dancejasje van. En op een of andere manier, ja, het heeft wel iets, hè. En daarvoor horen we Milka Sugar samen met Ron Carroll met House Dimensions. De Brokenaars remix, een Nederlandse remix. Eh, die doen het ook heel erg goed. En zo werd het even tijd voor de partyupdate. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag 6 mei. De day after bevrijdingsdag. Dat was natuurlijk gisteren, waar het in sommige delen in Groningen en in, uh, in Drenthe een beetje in de soep is gelopen. Vanavond eh, Brainwash in Escape in Amsterdam, het een feestje. En eh, voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen zandvoerst Raimundo. Hij doet daar de line-up en vanavond heeft hij meegenomen Orson Welles en NOC. En de MC is Janto en natuurlijk ook Sexy Mr. S is aanwezig. Vanavond dus in de Escape het een feestje Brainwash. En als we doorlopen, dan eh, komen we aan de rechterkant komen bij Club Air, het oude IT. Er is vanavond Throwback, begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Net als eh, Brainwash in de Escape. Allemaal in Club Air vanavond. En dat is eh, iets andere muziek als wat uh, Raimundo draait bij Brainwash. Dit is namelijk R&B en hiphop. Of hiphop en R&B, dat vind ik persoonlijk wat beter klinken. Throwback, afgekort.nl. Daar vind je alle informatie of anders op air NL. En nog een uh, hip-hop en RB feestje. Is het wekelijkse feestje Encore in de Melkweg in Amsterdam. En dat begint vandaag eh, bijzondere tijd. Normaal rond de klok voor middernacht. En nu om kwart voor twaalf. Ja, heel apart. Encore op, eh, vanavond in de Melkweg. En dat is natuurlijk op de Lijnbaansgracht. 234A. Want er zijn meerdere plekken worden daar feestjes gehouden natuurlijk in de Melkweg. En hip hiphop en R&B. En voor meer informatie kan je even checken de website aan elkaar geschreven. encoreamsterdam.nl Of even op melkweg.nl kijken, daar vind je ook die informatie. Vanavond Prime, Lee Mills, Wax Friend. En hosted bij Nefs en officials bij, bij Bikkel. Dus vanavond dus hiphop en R&B encore in de Melkweg in Amsterdam. En hadden natuurlijk gisteren bevrijdings... Eh, eh, festival. En eh, ja, er waren er een paar in de soep gelopen. Groningen hebben ze stop moeten zetten in verband met de regen en de storm. En ik geloof in, in Drenthe was ook al code rood geloof ik uitgegooid. Of code oranje, ik hou daar niet zo bij gelukkig hier ging het allemaal goed. Dus eh, het was een, eh, een heel gezellig eh, dagje in Haarlem. En uh, ja, onder andere Lassat, Clouds, Yin, Nielsen waren er... Karsu, Warhouse, Michelle David en de True Tones. De Opposites waren er, Vrouwtje was er. Dus ja, het was allemaal leuk Haarlemse house bij DJ Victor en Rob, Geen idee wie het zijn. En voor mijn tijd, hè. Dus <laughs> ik ben al een oude lul. Maar ik wil weer veel te veel. We gaan terug naar de muziek. Wat dacht je van David Pang met Get Loose? Thank you. body loose on the dance floor. Nightwalk main stage. say. muziek van uh, eh, Low Stepper met Out My Way. En zo wordt het even tijd voor een Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair? Op de streams, op de radio, op de festivals en natuurlijk eh, ja, op de radio. Deze week op 10, Bob Sinclair, de remix van Fisher met The World Hold On... is aardig aan zakken samen met Steve Edwards. Op 9, Kevin Fisher in de remix van Harry Romero met Love You Some More. Op 8, Eats Everything en Cesar met Get Up. Op 7, Luke Dean met Sounding eh, a Bit uh, 90s. Sounding a Bit 90s moet ik zeggen. Op 6 eh, Biscuit met Don't Stop. Op 5 deze week Angelo Ferreri met Ask Yourself Can You Dance. Op 4 Another en able Baller met Relax My Eyes. Op 3 klepto met Euphoria. Op 2 deze week Jamie Jones met Lose My Mind. Deze week nog steeds op één. Lars in de remix van Riverstar met Apart Of. En die heb je ook al zo vaak gehoord. Die is, eh, voorlopig staat hij nog eh, eh, een aardig tijdje alweer op nummer 1 in de Nightwalk Tent. Ik heb andere muziek voor je. Thomas Newsen. Sheila lion Dope met Some Chance. Je hoort het hier in de Nightwalk op ZFM Zandvoort. across the nation. Zandvoort. Zaterdagavond de wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort. Muziek van Hot Swing met Work It in de Earth and Days remix. En daarvoor Brokenaars met Seduction. En eh, dat is een oude gouden klassieker uit de jaren 90. Ultimate Seduction. Misschien ken je het nog. Misschien was het voor je tijd. Misschien eh, hè, je broer of je vader of je moeder die dat toch eh, mee hebben gekregen. CFM Zandvoort, het eerste uurtje zit er alweer op. Niet getreurd. Zometeen het nieuws en weer alsof je erop zit te wachten. Alleen maar narigheid tegenwoordig. Hè. Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn glow Global House Vibes. En straks in derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met de beste van de clubs uit Italië met DJ Kelly. Nu nog even muziek.